4 uur. Jobboot met het NOS Journaal. In TBS een patiënt een medewerker aangevallen met een mes. De medewerker is in levensgevaar. Hij heeft meerdere steekwonden in zijn rug, buik en nek. Na de aanval sloot de aanvaller zichzelf op in de kliniek, maar hij werd later toch opgepakt. Het is een 44-jarige man die al zeker 15 jaar in de TBS-kliniek in Portugal zit. Een man die een vrouw uit Horen ruim twee maanden lang verkrachtte, chanteerde, mishandelde en dwong tot seks met meerdere mannen, is veroordeeld tot 12 jaar cel. De dader zei dat hij onder invloed van drugs was. Toch heeft de rechtbank hem volledig toerekeningsvatbaar verklaard. De man moet de vrouw ook een vergoeding van 108.000 euro betalen, omdat zij permanente schade heeft opgelopen. Een man van 27 uit Landgraaf wordt verdacht van poging tot doodslag op het zoontje van zijn ex-vriendin. Hij zou de peuter een jaar geleden zo ernstig hebben mishandeld dat hij een schedelbasisfractuur opliep. De verdachte zegt niet te weten hoe het kind aan zijn zware verwonding is gekomen. Nederlanders hadden eind vorig jaar ongeveer 340 miljard euro aan spaargeld op de bank staan. In de jaar tijd steeg de hoeveelheid spaargeld met 5,3 miljard euro, meldt de Nederlandse bank. Het betekent dat de Nederlander gemiddeld bijna 20.000 euro aan spaargeld heeft. Er komt een herdenkingsmunt voor de vorig jaar overleden Johan Cruijff. De Koninklijke Nederlandse Munt slaat het Johan Cruijff-vijfje op 20 september... tijdens de open dag van de Cruijff Foundation. Zijn familie noemt het een eer dat er een herdenkingsmunt komt. Het wordt een wettig betaalmiddel, maar voor verzamelaars en liefhebbers... worden er ook speciale zilveren en gouden versies geslagen. En dan het weer, vooral in het noordoosten en oosten van het land wat motregen. In het zuidwesten volop zon. Geleidelijk overal droog en schijnt op meer plaatsen de zon. Maximum temperatuur 12 graden. Morgen eerst nog droog, later op de dag ook kans op regen. En ook zondag, nu en dan regen. Het wordt in het weekend wel wat kouder dan vandaag.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 De nummer 16 van eh, deze week. Ricky Martin met Vente Pekka. En Ricky Martin doet het niet alleen. Doet het samen met Maluma. Die ook net hoorde vorig uur bij Shakira. Lekker begin eh, dus eh, van het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM eh, Zandvoort. Dit uur gaan we kijken naar het vervolg van de Europese top 40. Over een kleine 20 minuten gaan we kijken naar de Nederlandse top 40. En rond de klok van kwart voor zal de top 3 van deze week in aanmerking komen.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 Eh, die in de lijst staan eigenlijk, hè? En we waren bij nummer 28 gebleven. Dus we gaan de nummer 27 aan je verklappen. dat is Nile Horn met This Town. Op 26 vinden we Jack Jones, uh, Jack, Jax Jones met You Don't Know Me. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest staat op 25. En op 24 Zane samen met Taylor Swift, I Don't Wanna Live Forever. 23 Kaigo met Carry Me en Little Mix. Shout-out to mijn ex staat op 22. Eh, op 21 vinden we Baby Rexa met I Got You. En op nummer 20 Sam Veld, What About The Love. De nummer 19 is in handen van Pentatonix met Hallelujah. En op 18 vinden we Robin Schultz samen met David Quetta met A Shed Light. Op nummer 17 staat Jean Paul met No Lie. En Ricky Martin met Vinta Paca staat op nummer 16. Op nummer 15 staat Bruno Mars met 24 Karat Magic. En de Chainsmokers met Paris staat op nummer 14. Oh, jammer dat je die die hebt gedraaid eigenlijk. Die heb gemist volgens mij. Heb je wel gedraaid? Niet goed opgelet. Nee, die heb ik niet gedraaid, jammer. er eh, staat er pas twee weken in namelijk, dus uh, vandaar. Eh, de nummer 13, Robbie Williams met Love My Life. En op nummer 12, Pharrell Williams met Run Op nummer 11 staat Hartwell samen met Jay Sean met Thinking About You. En op nummer 10 staat dan... De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Ja, dit wou je alvast weten. Nou, hij gaat hem uh, nu weten. Hailey Steinveld samen met Gray staat op eh, nummer 10. Met het prachtige nummer Starvin.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 Ayo, I go so. zenuwachtig van voor dat uh, die Hans uh, Wassenaar in je nek staat te hijgen. Oh, wat een slecht bruggetje. Eigenlijk had ik uh, moeten eten. Gavin James is dit met Nervous en de Mark McCabe remix. Daarvoor hoorde je Alicia Kerr met Scars to Be Beautiful... en daarvoor Martin Jensen met Solo Dance. hey, het is alweer half vijf. Ja, vijf, ja. al vijf. Ja, de Nederlandse top 40 eh, wordt op dit moment eh, gepresenteerd. En ik begrijp dat je er niet naar luistert, want je luistert gewoon naar de Euro Breakdown. Hè? Dat is logisch. Maar ik ga wel even snel met je doornemen. Op nummer 40 in de Nederlandse top 40 staat Five samen met uh, Everjack Used to Have It Home. Sia Never Give Up is nieuw binnengekomen op 39. Op 38 staat Zara Larsen, I Would Like. DJ Snake met Love, Let Me Love You staat op 37. En op 36 staat overal van First Man en DJ Yusuf en Boef. Eh, James eh, TW, eh, When You Love Someone op 35. En op 34 is nieuw binnengekomen. Sage the Gemini met Now and Later. Adele, Water Under the Bridge op nummer 33. En op nummer 32 Robin Schulz met uh, Light Gaan even een paar overslaan. Dan gaan we naar de 29 toe. Die is nieuw binnengekomen. Martin Garrix samen Dua Lipa met Scared to be Lonely. Verder in de lijst vinden we op 22 Rack and Bone Man met Human. En op 21 Crisscross Amsterdam met Are You Sure? Gaan we naar de top 10 eh, van de Nederlandse top 40. John Legend, Let Me Love You staat op nummer 10. Ed Sheeran, Castle on the Hill op nummer 9. En op nummer 8 vinden we The Weeknd met I Feel It Coming. Scars to You Beautiful van Alicia Cara staat op 7. En James Arthur, Say You Won't Let Go op 6. Op 5 staat de Chainsmokers met Paris. En op 4 staat uh, met Call On Me. Op nummer 3 uh, eh, Rockabye van Clean Bandit.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 21 weken staat hij alweer eh, in de lijst. Vorige week nog op een eh, nummer 2. Deze week dus op een eh, vijfde positie. Dit is de Passenger met Anywhere. Wij gaan door eh, met de nummer 4 van eh, deze week.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 voor eh, deze James Arthur is eh, nummer 3. En dat heeft hij onder andere vorige week en eh, die twee weken ervoor gehaald. Hoger is niet gekomen deze week, dus op nummer 4. James Arthur met Say You Won't Let Go. Wij gaan naar de top 3 toe van deze week. Maar niet voordat ik heb verklapt hoe die er vorige week uitzag. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel origineel. Zo zag de top 3 dus uh, vorige week uit met op 3 James Arthur, Say You Won't Let Go. Op 2 stond uh, The Passenger met uh, Anywhere. En op nummer 1 stond deze. Clean Bandit is dit samen met Sean Paul. Deze week dus op uh, nummer 3, 11 weken lang in de lijst. Vorige week nog op uh, nummer 1 en dit is Rockaway.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 Clean Bandit samen met uh, eh, Jean-Paul en Anne-Marie met uh, De nummer 3 dus van deze week. En dat na 11 weken lang in de lijst hebben gestaan. De nummer 2 dan, die stond vorige week nog op een vijftiende plaats. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 15. Deze week dus meteen naar nummer 2 geschoten. In Nederland zelfs op nummer 1. En heb ik het over Ed Sheeran met Shape of You. Van de week is uh, ook zijn uh, videoclip uitgekomen.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 Uh, ah, maakt niet uit, dat hoort er af en toe bij. Shape of You, de nummer 2 van deze week in de Euro Breakdown. Vorige week dus binnengekomen op een vijftiende 15e plaats... en maar liefst 13 plaatsen gestegen. Goed, de nummer 1 van eh, deze week die eh, stond vorige week nog op een eh, vierde plaats. Ondertussen zeven weken lang in de lijst der lijsten. En heb ik het over niemand minder dan Rack and Bone Man.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 De nummer 1 van eh, deze week in de Europese top 40 hier op uh, eh, CFM Zandvoort. Zo direct na de klok van uh, 5 uur zal Hans samen met zijn vrienden weer Zandvoort draaien door. maar dan anders ten gehore gaan brengen. Echter weet ik niet zeker of zijn vrienden erbij zullen zijn. Maar dat hoor je zo direct na de klok van 5 uur. Volgende week zullen wij er ook weer gewoon zijn tussen 3 en 5. En met dat gezegd eh, betekent het eh, dat het einde nu eh, echt in zicht is van deze twee uur uitzending. 27e jaargang, aflevering 5 van vrijdag 3 februari 2017 zit er weer op. Deze week hadden we 7 stijgers, 19 zittenblijvers, 13 dalers en 1 nieuwe binnenkomen. Shakira samen met Maluma met uh, Chantaye is nieuw binnengekomen op 31. En eh, Louisa Johnson met Tears die heeft de lijst eh, moeten verlaten.